is de Jong met het NOS-journaal. Bewoners van zes woningen van een flat in Den Haag... waar ruim een week geleden een grote ontploffing was... kunnen voorlopig niet terug naar huis. Andere omwonenden kunnen wel weer naar huis en ook de straat is weer open. Door de explosie ontstond een enorme ravage. Tien mensen raakten gewond en drie appartementen moesten worden gesloopt. De Himalaya- en Hindukush-bergketens in Centraal-Azië zijn aan het eind van deze eeuw zeker een derde van hun gletsjers kwijt, zeggen wetenschappers. Dat wordt vanaf 2060 een groot probleem, omdat in Centraal-Azië zo'n 2 miljard mensen afhankelijk zijn van het water uit de rivieren die door de gletsjers worden gevoed. Ouders van basisschoolkinderen in Zaandam zijn in opstand gekomen tegen de vierdaagse lesweek. De school van hun kinderen heeft die sinds een paar maanden vanwege het lerarentekort ouders hebben er genoeg van en hebben dat gemeld bij de leerplichtambtenaar in Zaandam. Er zijn meer scholen met een vierdaagse lesweek. Wettelijk mag dat maar zeven weken. Reizigers in het openbaar vervoer moeten meerdere keren blijven in- en uitchecken... bij een overstap naar een andere vervoerder. Het invoeren van één systeem voor het hele OV is te duur... schrijft staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. Het huidige systeem kost tijd en leidt ertoe dat reizigers fouten maken... maar dat worden er volgens de staatssecretaris wel minder... onder meer door het sluiten van de OV-poortjes op stations. Twee kinderen van een Belgische jihadiste zijn aangekomen in België. De meisjes van 2 en 4 zijn geboren in Syrië. Hun vader, een IS-strijder, kwam daar om het leven. De moeder vluchtte met de kinderen naar Turkije en zit daar gevangen. Onlangs bepaalde een Belgische rechter dat de regering Belgische IS-kinderen moet terughalen.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 I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. shoulder Tell me what you see. shake, throw it away in the dirt under me, yeah. Gonna shake, throw it away in the dirt, yeah.